Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Mannheim, een stad in het zuiden van Duitsland... is een politicus van de rechtse partij AFD aangevallen met een mes. Die hoort correspondent Charlotte Waiers. En volgens Duitse media betrapte hij iemand gisteravond... die opgehangen verkiezingsposters wegscheurde op heterdaad... En diegene heeft vervolgens een mes getrokken en de politicus aangevallen. Die zou alleen snijwonden hebben opgelopen en ligt nog wel in het eh, ziekenhuis. De verdachte is opgepakt. Eh, vorige week was er ook al een aanval met een mes in Mannheim. Toen werd een agent doodgestoken en raakten meerdere mensen gewond... op een bijeenkomst van een anti-islamgroep. Klimaatactivisten die sinds maandag een hogeschool in Velp, Gelderland, bezet hielden, hebben weer ingepakt. De activisten willen dat de hogeschool alle banden verbreekt met vervuilende bedrijven. De hogeschool zegt bij Omroep Gelderland dat ze de actievoerders begrijpen. Ze gaan kijken of de hogeschool duurzamer kan worden. De activisten zien het als een overwinning. En de helft van eh, de asielzoekers die mogen werken... moet in 2026 daadwerkelijk een betaalde baan hebben. Dat wil het COA, de organisatie die over de opvang van asielzoekers gaat. Door te werken leren ze de Nederlandse taal sneller en doen ze iets nuttigs. Sanji van 28 uit Senegal is het daar helemaal mee eens. Hij werkt nu een tijdje in een verpakkingscentrum. I think the, the very reason people get depressed is because of because they don't do nothing. Van niets doen word je maar depressief, zegt hij. In totaal werkt er nu zo'n 4% van alle asielzoekers. En winkelketen Bristol probeert de eindjes aan elkaar te knopen. De schoenen- en kledingwinkels zijn in Nederland en België de coronacrisis nooit goed te boven gekomen... en draaiden vorig jaar flink verlies. Er zijn plannen voor een flinke reorganisatie om het bedrijf overeind te houden. En vanaf morgen is er ook een grote uitverkoop. De spullen gaan weg met kortingen tot 50 procent. En het weer nog. Vanochtend in Limburg nog wat regen of motregen. Daarna droog en op veel plekken ook best wat zon. Het wordt 13 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder staat file bij Petten 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N201 Hoofddorp uit Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Schiphol Rijk en Schiphol Oost.